Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten worden geschrapt. Bronnen in Den Haag bevestigen het bericht van RTL Nieuws. Handhaving van de coronamaatregelen zou bij de introductieweken te ingewikkeld zijn. Studenten worden door het kabinet gezien als een risicogroep in de verspreiding. Naar verwachting maken premier Rutte en minister De Jonge het nieuws vanavond in de persconferentie bekend. Tweede Kamerlid Femke Merel van Koten stapt uit de Partij voor de Toekomst, meldt het AD. Drie maanden geleden richtte ze deze partij op met oud-50-plus-leider Henk Krol. In het AD zegt Van Koten dat ze buiten de bespreking is gehouden... met de groep Otte van voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie, Henk Otte. Die gesprekken gingen over de fusie tussen de partijen. Volgens Van Koten is ze voorgelogen en gaan haar principes niet samen met die van Van Otte. Eerder stapte ze uit de Partij voor de Dieren. Van Koten gaat nu weer verder als zelfstandig Kamerlid. De politie heeft honderden tips binnengekregen... het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. In een video die gisteren gepubliceerd werd... liet de politie weten te zoeken naar de bestuurders van een grijze Mazda. Het meisje werd eind juli doodgevonden langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. Volgens de politie wijzen remsporen en de verwondingen op haar lichaam erop... dat ze waarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding. En prijsvechter Ryanair dreigt in Italië verboden te worden. De Italiaanse luchtvaartautoriteit vindt dat het Ierse luchtvaartbedrijf zich bij herhaling niet aan de coronaregels houdt. Zo zou de afstand tussen passagiers onvoldoende zijn gewaarborgd. Ryanair weerspreekt de Italiaanse klacht en zegt zich te houden aan alle regels. Het weer, het is vandaag droog en zonnig. De temperatuur stijgt vanmiddag in het midden en zuiden van het land naar maximaal 34 graden.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 Treat me good, treat me good. All in my was getting more like baby. Havana, Zandvoort 106.9 FM. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say, done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation, but I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking cool You're just way too fucking cool you're king. And I don't really care for gold thing. You be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. blend, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my room! Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. Cause you're Say happiness exists, but you're not sure where it goes.